Jeroen van Kamp met het nws Journaal. Meerdere autobommen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad aan zeker 21 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was op een autodealer in het oosten van de stad. Daar vielen 12 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Twee dagen geleden kwamen in Bagdad ook al tientallen mensen om het leven bij een aanslag met een autobom. Die werd gepleegd door aanhangers van Islamitische Staat. Op een zeiljacht in de haven van Eemuiden zijn vanmiddag 25 vermoedelijk illegale mannen en vrouwen aangetroffen. Ze bevonden zich in de kajuit. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland varen. Twee Nederlandse mannen van 25 en 26 die ook op het schip zaten zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De marechaussee kreeg een tip dat er mogelijk vreemdelingen aan boord van het jacht zaten. Bij controle werden 11 mannen uit Albanië en 14 mannen en vrouwen uit Vietnam gevonden. Ecuador heeft de noodtoestand afgekondigd nadat vulkaan Cotopaxi afspuwde. Afgelopen vrijdag waren kleine erupties van de vulkaan... die op zo'n 70 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Quito ligt. De Cotopaxi schoot er bij een aswolk 8 kilometer de lucht in. Een aantal dorpen in de omgeving is ontruimd. In Quito zijn een miljoen mondkapjes uitgedeeld... om inwoners te beschermen tegen het inademen van neerdalende as. De Cotopaxi is een van de hoogste vulkanen ter wereld... en is populair bij toeristen. Flinke regenbuien hebben het midden en oosten van het land plaatselijk voor veel overlast gezorgd. De brandweer moest in actie komen om volgelopen kelders leeg te pompen en in sommige plaatsen stonden de straten blank. In het Gelderse Weesup viel bij een wolkbreuk zoveel regen dat het riool het niet meer aankom. Ook in Twello bij Deventer was sprake van hevige regenval. Daar viel in korte tijd meer dan 25 mm neerslag. Het weer, morgen veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen, maar later ook geregeld zon.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 And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want no tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.